Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Het aantal museumbezoeken is in 2020 met 60% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Voor dit jaar verwacht de museumvereniging een verdere daling. Redenen zijn volgens hen de verplichte sluiting van musea als gevolg van de coronacrisis. Daardoor waren er ook weinig buitenlandse toeristen. De museumvereniging roept het kabinet daarom op om de noodsteun voor de museumsector door te zetten. In dit jaar en in 2022. Musea hebben flink moeten snijden in de uitgaven. Het aantal tentoonstellingen nam af en ongeveer 6800 medewerkers verloren hun baan. Iver Koch, de echtgenoot van Pieter Omtzigt, stopt bij het CDA. Ze is nu raadslid in Enschede. Op Twitter zegt ze dat de afgelopen tijd door de gebeurtenissen binnen het landelijke CDA... een enorme worsteling voor haar waren en een grote impact had op haar gezin. Koch blijft wel aan tot de verkiezingen in maart om haar periode als raadslid af te maken. Haar partner, Pieter Omtzigt, maakte in juni bekend zijn lidmaatschap voor het CDA op te zeggen... na een conflict met de partij. Noord-Korea heeft afgelopen weekend succesvolle tests met kruisraketten uitgevoerd. Volgens het staatspersbureau vlogen de raketten 1500 kilometer voordat ze doelen raakten en in de zee terechtkwamen. kwamen. In maart van dit jaar voerde Noord-Korea ook al testen uit met raketten... na een pauze van meer dan een jaar. Afgelopen maand bleek dat Noord-Korea ook weer aan de slag was... in de belangrijkste kernreactor van het land. Een stap die kan duiden op de productie van kernwapens. Niet tennisser Novak Djokovic, maar de Rus Daniel Medvedev heeft de US Open gewonnen. De Serviër kwam er in New York tegen Medvedev geen moment aan te pas en verloor in drie sets.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 All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up. choked up like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor.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 Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup and throw your hands up. central was unintentional. She says we're not responsible. She thinks with her chin up. She always makes uncommon sense, always knows just what to say.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 Ze zegt Melly, je zegt una puta mala. Se vos merieri, jersey, hier is chaca, chaca, chaca. Periando, machucando, estamos gozando, fumando, hangueando, tenemos tanto. Chavo, andamos, con los palos, porque palomos, huevos, cocotazos. Gerolie om de post, maar ik ben El Presidente.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 Ja, we hangen tot bang, we zijn weer boos. Ver of missing out, heb een data, porties aan die hoe, eh, ah. Jullie shit gaat fout, dat wordt raar gespeeld. lekker op Alani, ja, in e de koef, eh. e ben een kondre, man.